En zijn supporters zijn blij. People have spoken to what we need in this country, which is some good common sense. So my son, two and a half year old, can grow up in a good country. Go Trump, bring it on, bring it on. In de VS word je president als je minstens 270 kiesmannen binnensleept. En Trump heeft er nu 277. Het aantal kiesmannen verschilt per staat. In vijf staten staat de uitslag nog niet vast. Maar ook in die staten lijkt Trump te gaan winnen. Een man die twee jaar geleden in Os een ongeluk veroorzaakte... waardoor een jongen van 14 overleed, moet vier jaar de cel in. Hij reed veel te hard, reed door rood en had gedronken. De man ramde een auto waar een heel gezin in zat. Eén zoon kwam dus om, twee andere zoons en de ouders raakten zwaar gewond. Tegen de politie zei de dader dat iemand anders achter het stuur zat toen het gebeurde. De rechter neemt hem dat kwalijk. In aanloop naar de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv... worden morgen delen van Amsterdam aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat mensen mogen worden gefouilleerd... om te zien of ze bijvoorbeeld vuurwerk bij zich hebben. Ook is een pro-Palestijnse demonstratie verplaatst van de arena naar een andere plek. Er is een documentaire gemaakt over de Delftse studentenroeivereniging Laga. Als je hard wil roeien moet je jezelf pijn kunnen doen. Je gaat toch niet verliezen van de pijn? Bij de vereniging draait alles om het winnen van de Varsity, de jaarlijkse studentenroeiwedstrijd. Lisa Boerstra vertelt waarom ze deze docu wilde maken. Vooral een studentenroeivereniging is gewoon heel erg bijzonder. Omdat daar in één vereniging, zoals de film ook heet, water en bier twee totaal verschillende werelden bij elkaar komen. Dus, en eh, de studentenroeiwereld helemaal, dat is gewoon... daar kan je binnenkomen als eh, niet-roeier en je kan zelfs, als je, zo, als je echt talentvol bent... binnen twee tot drie jaar in een Olympisch eh, team terechtkomen. Water en bier komt morgen op tv. Het weer, dat is veel wolken en weinig wind. Vannacht is er in het noordoosten kans op wat mist. Morgen opnieuw bewolkt, in Limburg misschien wat zon en 7 tot 11 graden.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 Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much you say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've singing Where'd You Go? party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so a little fucked up that I'm stuck here waiting. No longer debating, tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it with you and your career. When you come back, I won't be here and you can Where'd sing it.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 Bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam mogen morgen geen pro-Palestijnse betogingen worden gehouden. Een eind verderop mag het wel. Burgemeester, politie en justitie zijn bang voor rellen bij het stadion. Ajax speelt morgen tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar gestegen. Met 10% blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar lieten bijna 40.000 vrouwen hun zwangerschap afbreken. Bijna 3700 meer dan een jaar daarvoor. Donald Trump is opnieuw gekozen tot president van de Verenigde Staten. Hij is de tweede president die twee termijnen onaangesloten dient. En eind 19e eeuw deed alleen Grover Cleveland dat eerder. Het weer, het blijft overal bewolkt bij 7 graden in het oosten tot 13 graden in het westen. fire sleep sweat.